Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De man die gisteren in de voorstad van Lyon mensen aanviel met een mes... was psychotisch en onder invloed van drugs. Dat zegt de Franse openbaar aanklager. Volgens hem zijn er geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij de aanvallen kwam een man van 19 om het leven... en raakte acht mensen gewond. De dader van 33 is een asielzoeker... Hij is psychiatrisch onderzocht en daaruit blijkt dat hij stemmen hoorde die hem opdracht gaven mensen te doden. De man werd overmeesterd door omstanders. Bij een luchtaanval op een gebouw in Jemen zijn zeker 60 doden gevallen, melden Houthi-rebellen. Het gebouw zou een gevangenis zijn geweest, maar de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië die de aanval heeft uitgevoerd, zegt dat het een opslagplaats was voor raketten en drones. De coalitie meldt niets over doden. De KNVB gaat alle amateurvoetbalclubs in Nederland helpen met het verduurzamen van hun sportvereniging. Per direct kunnen de clubs daar volgens de KNVB geld mee verdienen. Gemiddeld, naar verwachting, zo'n 7000 euro per vereniging per jaar. Bijvoorbeeld door minder gas en elektriciteit te gebruiken. Een agent die gistermiddag in Rotterdam zijn arm gebroken bij een aanhouding. Twee andere agenten liepen schaafwonden op. Ze kwamen af op een melding van een man die met een valse pas wilde betalen bij een juwelier. bij zijn aanhouding ging die man door het lint. In de eredivisie staat Ajax voorlopig bovenaan... door de winst vanmiddag op Sparta. In Rotterdam was Ajax met 4-1 te sterk. Eerder vanmiddag won Twente van FC Utrecht... en die wedstrijd eindigde in 3-1. En op de WK roeien in Oostenrijk heeft Nederland twee medailles gewonnen. De mannen 8 finishten net na favoriet Duitsland en veroverde het zilver... En in de vrouwen dubbel 2 wonnen Roos de Jong en Lisa Scheenaert het brons. Het weer wisselend bewolkt, ongeveer 20 graden.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 explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall.